uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Rusland gebruikt chemische wapens op het slagveld in Oekraïne, zegt de VS. De wapens zouden structureel worden ingezet. Het zou gaan om middelen die vergelijkbaar zijn met traangas. Washington stelt dat Moskou daarmee een internationaal verdrag schendt. De Amerikanen hebben daarom een nieuwe reeks sancties ingesteld. Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. De Amerikaanse staat Arizona gaat een strenge abortuswet terugdraaien. De wet was nog een maand geleden door de hoogste rechtbank hersteld. Volgens die herstelde wet is abortus in bijna alle gevallen verboden... en kunnen artsen die de ingreep uitvoeren een gevangenisstraf krijgen. Democraat en gouverneur Hobbs zegt er naar uit te kijken de terugdraaiing te ondertekenen. In Georgië zijn demonstranten slaags geraakt met de politie. Agenten zetten onder meer traangas in om de betogers uit elkaar te drijven. De demonstranten zijn tegen een controversiële wet die gisteren een tweede stemronde overleefde. Er moet nu nog één keer over worden gestemd. De demonstranten vrezen dat de wet wordt misbruikt om kritische media en organisaties monddood te maken. De rechtszaak tegen Harvey Weinstein over seksueel misbruik moet opnieuw. Een gerechtshof in New York draaide vorige week zijn veroordeling terug... omdat de oud-filmproducent geen eerlijk proces zou hebben gehad. Weinstein kreeg toen 23 jaar cel voor misbruik van twee vrouwen. Het nieuwe proces zal naar verwachting in september beginnen. In safaripark Beekse Bergen is een chimpansee overleden na een gevecht met soortgenoten. Dier overleefde de ruzie, maar raakte ernstig gewond. De chimpansee overleed op de operatietafel, schrijft Omroep Brabant. Het weer, de dag begint zonnig. Het wordt opnieuw zomers met temperaturen tussen de 18 en maximaal 25 graden.